Kasper Meijer met het NOS-journaal. Facebook heeft in het derde kwartaal van dit jaar een netto-winst behaald van bijna 8 miljard euro. Dat is 17% meer dan een jaar eerder. De groeicijfers komen op het moment dat Facebook onder vuur ligt... door een grote reeks publicaties op basis van documenten van een klokkenluider. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers van Facebook waarschuwden... voorafgaand aan de kapitoolbestorming. Bij protesten tegen de militaire staatsgreep in Soedan zijn zeker zeven mensen doodgeschoten. 140 mensen raakten gewond. Dat meldt het Soedanese ministerie van Volksgezondheid. In de nacht van zondag op maandag greep het leger de macht in het Afrikaanse land. De premier en een aantal hoge functionarissen werden opgepakt. Het telefoon- en internetverkeer werd stilgelegd. En militairen namen het gebouw van de staatsomroep in. Facebook en Instagram hebben een video van de Braziliaanse president Bolsonaro verwijderd... waarin hij zei dat Britten die twee keer zijn gevaccineerd tegen corona... sneller aids krijgen dan verwacht. Facebook zegt dat de bewering ingaat tegen de richtlijnen over coronaberichtgeving. Bolsonaro, die vorig jaar zelf corona opliep, zaaide eerder al twijfel over de werking van vaccins. Zo waarschuwde hij dat mensen die het Pfizer-vaccin hadden gekregen niet wettelijk beschermd zijn als ze bijwerkingen krijgen zoals baardgroei bij vrouwen. De belangrijkste cabaretprijzen, de Polifinario's, zijn uitgereikt aan Sarah Kroos, Alex Klaassen en Elke Viervijzer. Kroos won in de categorie Entertainment met haar show Verte. Klaassen viel met Showponies 2 in de prijzen in de categorie Engagement. Zangeres Elke Viervijzer kreeg de Polifinario in de categorie Kleinkunst. De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties reikte dit jaar ook een oeuvreprijs uit... aan het cabaretduo duo Waardenberg en de Jong. Het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Komende dag trekken wolkenvelden over het land. Maar af en toe schijnt ook de zon en het wordt een graad of 14.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 Hold on, please. Yasro. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. darling. How's the weather? Say baby. Is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there? it anymore to know someone, it all can change before you know it's gone. Before it's gone. So close your eyes and feel the way I'm with you now. Believe there's nothing wrong, nothing wrong. van Zandvoort, op 106.9 CFM fucking on mamma mia ZFM.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 Echt waar, ik weet het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen leven En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. kan mij niet schelen als je bij me nou voelen, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik die stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.